Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Purmerend is vannacht een explosie geweest bij een woonhuis. Na de ontploffing brak brand uit. Drie mensen zijn van een plat dak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd... en roept getuigen op zich te melden. Afgelopen week werd in dezelfde straat in Purmerend een huis beschoten. Dat was toen de derde schietpartij in de stad in een paar dagen tijd... Daar is zaterdag een 20-jarige man voor aangehouden als verdachte. Bij een schietpartij op een verjaardagsfeest in de Amerikaanse staat Alabama... zijn afgelopen weekend vier doden gevallen. Zeker 28 mensen raakten gewond, van wie enkele in kritieke toestand verkeren. De schietpartij was zaterdagavond in Dateville... bij een groot feest ter ere van de 16e verjaardag van een meisje uit het dorp. Volgens Amerikaanse media is een van de dodelijke slachtoffers de broer van de jarige... Hun moeder zou gewond zijn geraakt. Of er iemand is aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend waarom er is geschoten. In de Franse Pyreneeën is de eerste grote bosbrand van het jaar uitgebroken. Er is al zeker 950 hectare bos afgebrand. Honderden mensen zijn geëvacueerd uit het gebied in Zuid-Frankrijk. Het is erg droog en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Wereldwijd hebben regeringsleiders het geweld in Sudan veroordeeld. Onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese en Afrikaanse Unie... hebben opgeroepen een einde te maken aan de vijandigheden. Sinds afgelopen weekend is er een strijd gaande tussen het staatsleger van Sudan... en de paramilitaire groep RSF. Zeker 61 Soedanezen en tientallen militairen zijn omgekomen. Ziekenhuizen zouden moeite hebben om het grote aantal gewonden te helpen. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 5 graden. Lokaal kan het mistig zijn.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 miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene, wie werkt het touch, wie heeft de shit afverdiend? Wie brengt de shit overseas, Champions League, wie doet de shit als team Yeah, better ain't leg like me, yeah. Shawty zoek een leg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee, heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl we die lampen gesperkt wordt. Die de onderstempels in mijn passport, toch hang met op zonder passport. Plus ik niet de lukken met de hele motherfucking gang.